Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Eindhoven is gisteravond een vliegtuig met ongeveer 100 mensen uit Soudaan geland. Die werden de afgelopen dagen geëvacueerd uit het Afrikaanse land... waar al meer dan een week zwaar wordt gevochten. Aan boord van het vliegtuig zaten 40 Nederlanders. In Soudaan de situatie was heel eh, eh, moeilijk en gevaarlijk. Bent u bang geweest daar? Ja, ja de bombardement is heel eh, sterk. Ja. Ik werd blij dat hij veilig was aangekomen. Ja. Maakte je je zorgen om opa? Ja. Een van de geëvacueerde mensen had ook een schotwond opgelopen. Volgens minister Hoekstra is de situatie in Soedan levensgevaarlijk. De politie heeft gisteravond het academiegebouw van de universiteit in Groningen ontruimd. werd urenlang bezet door studenten. Die zijn het niet eens met het ontslag van een docenten. Die had zich kritisch uitgesproken over de kansen van vrouwen op de universiteit. De studenten bezetten daarom het academiegebouw. En toen de politie ze daar weghaalde, vonden ze het schandalig. Nou, niemand van de studenten is opgepakt. En het is de internationale dag van de geleidehond. Bij KNGF roepen ze daarom mensen op om puppypleegouder te worden. Dan voed je een tijdje een pup op, zodat die daarna bij iemand geplaatst kan worden die een hulphond nodig heeft. Julia en haar moeder doen er al aan mee. Daar loopt tegenwoordig Lasco de Labrador in huis. Wij hebben ervoor gekozen om Lasco in huis te nemen omdat we het heel leuk vinden om een eh, puppy op te voeden. Maar we wilden ook niet voor 15 jaar aan een hond vastzitten. Daarnaast vinden we KGF een hele goede organisatie omdat eh, door deze hulphonden heel veel mensen een veel beter leven krijgen. Ja, zo'n mooie gedachte natuurlijk. Maar is het dan niet lastig dat zo'n lief beest na een tijdje weer een nieuw baasje krijgt? Ik ben trots dat hij straks iemand kan gaan helpen die het nodig heeft, maar ik ga hem wel missen. Het weer dan nog. Vannacht was het koud. Later vandaag af en toe een zonnetje, maar het is vooral bewolkt. Ook niet warm, maximaal 10 graden. Koningsnacht wordt koud. Het kan zelfs een graadje gaan vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in Noord-Holland. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maas en Knoop het Oude Rijn.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 Vaak was het schelden of dreigen, maar in een derde van de gevallen was het fysiek geweld. De IS-leider die bijna twee jaar geleden opdracht gaf voor zelfmoordaanslagen op het vliegveld van Kabul... is volgens defensiebronnen in Amerika gedood door de Taliban. Bij die aanslagen kwamen 170 Afghanen en 13 Amerikaanse militairen om het leven. De televisieaanbieders KPN, Vodafone Ziggo, T-Mobile en Delta... hebben samen een bedrag van ruim 200 miljoen geboden op de rechten van de eredivisie voetbal. Daarmee hebben ze sportzender ESPN overboden.